Ik ben vanmorgen gaan polsen bij mijn leden in de groepsles van... joh, hoe staan jullie daarna tegenover? En ook daar komen wel wat gemixte gevoelens uit. Maar het grosgedeelte vindt het toch wel heel erg fijn om een veilige omgeving te creëren. Meerdere organisaties trekken aan de bel. De Vereniging van Universiteiten denkt dat het onhaalbaar is om zoveel studenten te controleren. En zwembaden zijn bang dat kinderen moeten stoppen met hun zwemles. De watersnood van deze zomer in Zuid-Nederland, Duitsland en België... laat zien dat klimaatverandering nu menens is. Dat zei premier Rutte tijdens zijn speech op de klimaattop in Glasgow. It should now be about action, action, action. Implementation, implementation implementation. Ladies and gentlemen, you can count on the Kingdom of the Netherlands. And we are counting on you. En dan even aandacht voor deze YouTube-video. This is one of the dirtiest beaches in the entire world. And we're gonna pick up every single piece of trash on this beach. Starting with this water bottle. One out of millions of pieces of trash. We did it. This will take forever. Dit is een challenge van twee Amerikaanse YouTubers, MrBeast en Mark Rober. Vis zoveel mogelijk plastic uit zee en van het strand. Ze worden geholpen door duizenden vrijwilligers. How do we do this quicker? We just need more people. That seems simple. Do you clap for me? There you go. All the here! Om de challenge te halen komt ook de robot van de Nederlandse Bojan Slat in de video voor. Die plastic vist, maar vissen laat leven. De YouTubers zamelen ook geld in. Ze hopen 25 miljoen euro te hebben verzameld voor het eind van het jaar. Dat gaat onder meer naar het bedrijf van Bojan Slat, de Ocean Cleanup. Het weer vanavond en vannacht neemt de wind wat af. Het koelt af naar 3 graden. Morgen misschien wat regen in het zuiden en westen. Verder een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB.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 forests. I've seen you surrounded by blue mountains, shore like pebbles encased with a crystal glaze. Now I have arrived, so no more, no more of this dark shit. I just want to tune in. Something is calling, shaking me loose Like I need to crawl Out of my window and into the hall Where I'm speechless no Dr. Pepper game, I just want to join in. Something is calling, shaking me loose, like I need to crawl out of my window into the hall where I am speechless. van uh, Wolfcoat en Eponemus. Het eh, begon eh, deze uh, tweede uur van uh, Alternative Maar dit keer onder de vlag van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Want dat is de komende twee uur de hoofdmoot. Dus dat betekent alleen maar Noord-Hollandse dingen. Ehm, zowel uit de hoofdstad zelf als uit de provincie. Want dat is het, eh, dit kwam uit eh, de hoofdstad, uit Amsterdam. En ehm, deze band eh, bestaat al een lange tijd. En Census Failure, dat is een, ja, een nummer wat ze niet zo lang geleden hebben uitgebracht. hetzelfde geldt eigenlijk ook voor Panda aan Waar met, met de nieuwe single. Dat nummer dat heet Black. wel eens, net als ik, veel te laat in bed. De klok blijft eigenwijs doortikken, tot het allemaal verdwijnt. De wijzers langs de uur. kaarsjes branden, zie je me. hetzelfde raamkozijn. Waar je niets verandert en dat vind ik fijn. Even drie nummers achter elkaar. Dat eh, had ook al een eh, bepaalde reden. Ehm, dit was uh, Juliette met raamkozijn. Um, bovendien, zij komt morgen met, met nieuw materiaal. Volgens mij met, met een heel album. Dat heet Naakt door de stad. En wellicht zal deze single ook eh, daarop eh, te vinden zijn. Bovendien, uh, eh, Juliet, die kennen we onder de naam Julia Schellekens. En zij heeft ook met Sam, Sam en Julia hebben ze ook nog een aantal nummers uitgebracht. En die hebben we hier ook wel eens laten horen. Maar dat was meer Engelstalig. Daarvoor hoorde je Joey Vriend. En Joey Vriend die heeft ook net als bijvoorbeeld... Uh, the Tree zijn materiaal uitgebracht op het King Forward Records label. Um, bovendien, ook hij was eh, toen te zien op die welbefaamde dag in oktober op de 8e in de Piers in Volendam eh, bij het eh, tienjarige jubileum van, van King Forward Records. En daarvoor hadden we er nog één. daar hadden we er nog één. Dat was Panda Noir met Black. die band die was zo halleluja en de gloria... dat ze ineens 3FM airplay hadden gekregen dat ze ineens eh, vergaten dat ze ook nog een, eh, ja, een single eh, moesten uitbrengen. En dat, dat gebeurde ook op dezelfde dag. Zo'n beetje dat ze dus die airplay hadden. Ja, uiteindelijk heb ik hem maar meegenomen in het overzicht van de nieuwe releases bij 3 voor 12 Noord-Holland. Want ach, zo beroerd ben ik dan ook weer niet. Ehm, zo dadelijk gaan wij ehm, in ieder geval een begin maken met wat, wat gaat komen. Want we hebben live muziek Alleen Nevin die had wat, eh, ja, wat eh, moeite om door het verkeer heen te komen. Dat krijg je in Amsterdam, want dat eh, kan nog wel eens moordend druk zijn. Maar inmiddels is ze dus wel al in de studio. Ehm, we gaan het straks allemaal meebeleven. Nu even nog niet. Eerst even nog iets anders. Want als je ook op de 3 voor 12 website hebt gekeken... de 3 voor 12 Noord-Holland website dan wel te verstaan... Eh, heb je al een artikel kunnen lezen van eh, collega Benny van der Plank. en die is hier ook eh, nog een keer geweest. Een maandje of drie terug alweer. En hij had een heel verhaal over de, ja, de EP van Lisa Low over de Garden Wall... Eh, die zij eh, in een van de, de Amsterdamse ja, creatieve torens heeft eh, laten horen. Ik geloof ergens aan de andere kant van het Ik meen dat het het, oude Shell-gebouw is... Wat, wat daar heeft haar EP e gepresenteerd. En nu we het toch over, die, over de Garden Wall hebben... laten we dan ook maar meteen de titeltrack van dat album er even bij pakken. Lisa Low. yourself Distinguish you from everyone else Your mind, it might get triggered the world from you, would it have made a difference? I opened my heart, now I think of it all. Maybe that is what meant. But I thought maybe this time, move on and life. and if not for me, then maybe all it was just a remedy. Ja, dus eh, deze eh, sterrenweldering die volgende week haar EP ehm, e gaat uitbrengen. Met eh, deze single is dat niet. Want dit is de meest verse ehm, single. Maar volgende week zal er ook bij het aantreden van eh, het, eh, de nieuwe EP ook nog eh, iets komen. een nieuwe single. En dat is dan de opvolger voor deze Remedy. En daarvoor hoorde je ehm, niets anders dan Lisa Low. Die ehm, ook een EP heeft over The Garden Wall. Heet dat, heet dat album. Of het EP. Want het is een, een, een EP met een aantal tracks. Ik geloof een stuk of vijf. Dus in dat opzicht eh, gaat het helemaal goed eh, komen. Ehm, ja, nou zat ik eventjes eh, te kijken. Want ik moest op een gegeven moment voor het volgende uur... moest ik al wat klaarzetten. Bijvoorbeeld van Joetta Zoetelief. Ehm, die had een EP uitgebracht. Maar ik heb zo'n mooi systeem van eh, meneer Verdonschot. En ik zie in keer alleen maar nulletjes. Alleen maar nulletjes van de audiobestand. Dus ik denk dat op een, een of andere manier dat hij dat niet converteert. Dus dan moet ik zo direct weer de VLC Media Player erbij pakken. En dan vreet hij het wel. Ja, wat, eh, wat zeg jij? Je eh? hebt gewoon stuk gemaakt. Ik heb helemaal niks stuk gemaakt. Want hoe kan het dan te bestaan dat deze het dan gewoon wel doet, hè? Want dit is gewoon een album wat binnenkort gaat komen. Harlem Lake en The River. in the water. I ain't waiting for another turn. You cried me a river about another. Well, I'm not gonna teach you if you never. teach you if you never teach you if you know En Fair Enough, dat eh, is uh, alweer eh, nou ja, de tweede single. En het moet gaan komen van een tweede EP. Ehm, we maken een beetje haast. Straks gaan we natuurlijk ook even met Nevin praten. maar eerst gaat ze toch iets spelen. Welkom, Nevin. Hallo. Hallo. Ehm, want er is een EP van jou onderweg. Dus, dus dat is ook de reden waarom we je hebben gevraagd. Eh, niet zo lang eh, geleden heb je ook een, eh, een nieuwe single uitgebracht. Je eerste. Yes. Ehm, en ik... ja, we zijn nieuwsgierig. En dat is ook eh, de reden waarom we je gevraagd hebben... om eh, bij deze speciale 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf eh, te komen. Want we hebben al daar op, de website van 3 voor 12... het nodige al, aandacht al aan besteed aan de nieuwe single. ben benieuwd met welke twee nummers je gaat komen. Want we doen het even in dit blokje twee nummers. Dus vertel, welke ga je doen? Ik ga als eerste Non Existent Springs eh, spelen. Ja. Mijn eerste single die dus net uit is. En mijn tweede eh, nummer is Backseat Show. En die komt 19 eh, november uit. Oké, dus dat is nog vrij snel. Ja. <laughs> Ehm, goed, we beginnen dus met Non Existent Springs. Saw you stop And I'm never gonna miss you, never gonna let you walk like that. The pathway of endings, the pathway of your broken string. your present time with the one you now call mine. Is it my fault that I want to let the alcohol speak? serves again Nagging the entire night Made you drool your pretty eyes Lost my ass from counting in Mistakes that just keep circling Can you give a mother to For finding that you've been a fool non-existent springs Saw the way it's been Is there a part of you that wants to klinkt natuurlijk totaal anders als we hem, eh, van de single. Eh, veel bombastischer is de single, maar deze is heel erg ingetogen. Ehm, we gaan het zo hebben over, eh, over het ontstaan. Want dat is natuurlijk, natuurlijk wel al meteen wat opvallend is. Hè? Want met een akoestische gitaar en de singleversie... daar zit dan een wereld van verschillen. Dus gaan we over naar het tweede nummer. En dat is... Backseat Show. Oké. drive night. I look over, take it slow. And may I sit in the back seat, still have control over you. Sky is warm. come. I never said that I would go. I never said that I would fall back into the same. Back Show was dat eh, van uh, Nevin. We gaan eh, straks in het tweede uur even een nette introductie doen. Want nu moest het eventjes om in ieder geval even het eerste blokje van twee te halen in het eerste uur. Dat is ons gelukt. Maar zo dadelijk komt er nog een blokje van twee. En dat zal zijn. Zo rond half tien. Dus dan weet Marcus ongeveer van... Nou, ik heb nog wel even pauze. Dus dat eh, komt mooi uit. Ehm, maar eerst gaan we nog even muziek eh, draaien van vorige week. En wellicht dat we meenemen in het eh, releaseoverzicht van de band oktober. De Tati Di Meo en Te Weinig. te weinig geneut, Te weinig gesopen, te weinig gekreund Het glas leeg gedronken, nooit was het genoeg Te weinig vertrouwen van al die vrouwen Te weinig geshowen, te weinig gesteund Te weinig open, te weinig geleund De stad heeft gespeeld, de klokken verzet De zon op zien komen, maar toch alleen in bed het to the ground He's wandering around in silence In slow motion Her shadow is fading away past the horizon She dropped it in front of his eyes She dropped it and caused a forest fire heart is a no forest fire. Now his heart is a no man's land. His heart is a no man. I'm trying to reach for his eyes. I'm trying to bring him back to life. But his heart is a no man's land. His heart is a no man's land. come back home? Where did she go? Where did she die vandaag is uitgekomen. En hij heeft het eh, best wel slim gedaan. Uh, Sven Ros, want uh, hij heeft me dat vanmiddag nog uitgelegd. Want ik, ik, heb gevraagd of hij toevallig in de uitzending wilde komen. Maar hij is bezet tijdens deze uitzending. Dus dat gaat, gaat, hem niet worden vanavond. maar goed, hij was een van de mensen die meegedaan heeft bij de Koperen Corona van een paar weken terug. In september zelfs is hij geweest. En toen heeft hij eh, ook eh, het een en ander uit de doeken gedaan... wat betreft deze single No Man's Land. En eh, zoals gezegd, op donderdag brengt hij zijn werk uit... en dan valt hij toch weer op. Want de meeste mensen vinden Spotify erg interessant... om op die playlistjes te komen. En Sven doet daar dus niet aan mee. Nou, dat vind ik al helemaal lekker heerlijk. Want die, die denkt, ja dag, ik heb er allemaal niet zoveel zin in.